Mark Visser met het NOS-journaal. De reductie van de Haagse bronnen bevestigen een bericht uit Trouw. De krant schrijft dat Nederland afstevend op een vermindering van zo'n 23 in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht. Welke gevolgen de nieuwe cijfers hebben voor het beleid is nog niet duidelijk. Elektronica-gigant Samsung waarschuwt dat de winst zal tegenvallen. In het derde kwartaal komt hij waarschijnlijk uit op 4,2 miljard euro, ruim 2 miljard minder dan eerder gedacht. Oorzaak zijn de problemen met de Galaxy Note 7. Productie en verkoop van het toestel zijn stilgelegd omdat het toestel in brand vloog. Terreurgroep IS probeert steeds meer jongeren over te halen om aanslagen te plegen. Volgens Belgische media worden jongeren niet aangesproken om in Syrië te vechten... maar om in eigen land zoveel mogelijk mensen te doden. Het OM in België zegt dat de afgelopen maanden ongeveer 10 jongeren door IS zijn geronseld. Hoeveel dat er voorheen waren is niet duidelijk. CDA heeft het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Een paar punten zijn de invoering van de dienstplicht voor jongeren, een zorgbonus voor mantelzorgers en de terugkeer van de basisbeurs voor studenten. Het CDA vindt dat de politiek nu te weinig gaat over grote vraagstukken. Hamburgerketen McDonald's houdt de mascotte van het bedrijf, de clown Ronald McDonald, even buiten beeld. De reden is het optreden van zogeheten horrorclowns in tal van landen. Ook in Nederland zijn de enge clowns gezien, in Almere en Os. Daarom zouden ook in Nederland voorlopig geen optredens meer van Ronald McDonald. Het weer. Vandaag veel bewolking en op de Wadden en in het zuidoosten kan een bui vallen.